Amy Klobuchar staat derde. In Iowa, de eerste staat waar er voorverkiezingen waren... won Buttigieg nog nipt van Sanders. Elizabeth Warren en Joe Biden blijven in New Hampshire voorlopig steken onder de 10%. Na het bekend worden van de eerste uitslagen hebben twee kandidaten de handdoek in de ring gegooid. Andrew Yang en Michael Bennett behaalden zo weinig stemmen dat ze hun kandidatuur hebben ingetrokken. Het Europees Parlement wil illegale hondenfokkerijen hard aanpakken. Zo zou er een Europees registratiesysteem moeten komen... om een einde te maken aan de handel in puppies... waarbij veel dierenleed wordt veroorzaakt. Elke maand worden zo'n 46.000 honden verhandeld. Kopers hebben vaak geen idee dat de puppies vaak onder slechte omstandigheden zijn gefokt in illegale fokkerijen en dat ze ziektes met zich meedragen. Naast een registratiesysteem dat ook voor katten moet gaan gelden... wil het Europees Parlement strengere straffen voor iedereen die aan de illegale handel meewerkt. Minister Grapperhaus van Justitie is bereid om met Julio Potsch en zijn advocaten om tafel te gaan zitten om tot een regeling te komen. Dat maakten de advocaten van Potsch bekend in het televisieprogramma Jinek. Als er tot een regeling komt, hoeft er volgens de advocaten geen rechtszaak te komen. Potsch wil een schadevergoeding. Eerder deze week werd bekend dat het Nederlandse Openbaar Ministerie... de Argentijnse autoriteiten op het idee bracht om Potsch in 2009 in Spanje aan te houden werd door Argentinië verdacht van deelname aan zogenoemde dodenvluchten... waarbij tegenstanders van de Argentijnse dictatuur uit het vliegtuig werden gegooid. In 2017 is hij vrijgesproken. Het weer, vooral in het noorden, kans op een bui bij een graad of 3. Overdag in het oosten buien. Aan de kust en in het zuiden blijft het zo goed als droog.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 Die Crew hat da noch ein paar Fragen, doch der Countdown läuft. Effektivität bestimmt das Handeln, man verlässt sich blind auf den anderen. Jeder weiß genau, was von ihm abhängt. Jeder ist im Stress, doch Major Tom macht einen Scherz. something to dance to. Yo, give me something to dance to. dance to. journey into sound. A new energy source has been engineered by Swedish Industrial. According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today, no fatal car crash, and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world.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 Due palo americano, americano, americano, americano, americano, americano, americano, americano, due palo americano. kun stemma redan nagu punellaga viisi ei saada. Passas kambari annavad tuleda, oma nuata päeva pauarda. Ba ba ba ba ba Come on, everybody in the building if y'all ready.